10 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De kwaliteit van de Nederlandse drinkwatervoorziening gaat achteruit. Volgens kennisinstituut KWR moet het water steeds dieper uit de grond worden gepompt... en er zitten steeds meer vervuilende stoffen in. Uit grondwater wordt ruim de helft van het kraanwater gewonnen. Ook met het oppervlaktewater, waar 40 van het drinkwater vandaan komt... is het niet goed gesteld... Doordat daar veel chemische stoffen en medicijnresten in terechtkomen... raakt ook het oppervlaktewater verontreinigd. De Nederlandse marine is begonnen met de hulpverleningsmissie op de Bahama's. Door de orkaan Dorian zijn duizenden mensen dakloos geraakt. Er zijn zeker 50 doden en er worden ongeveer 2500 mensen vermist. Gisteren zijn twee Nederlandse marineschepen met zo'n 550 militairen en materieel aangekomen bij het zwaar getroffen eiland Abaco. Militairen zijn met een helikopter over het eiland gevlogen... en hebben een ziekenhuis bezocht om te zien aan welke vorm van hulp de meeste behoefte is. Het Nederlandse bedrijf SBM Offshore heeft vorig jaar een ernstig vervuilende tanker laten slopen in India. De mensen die de sloopwerkzaamheden deden waren niet op de hoogte gesteld van de giftige kwikdampen die dodelijk kunnen zijn. Ze kregen dan ook amper bescherming, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Zembla. In de uitzending van vanavond is te zien dat een specialistisch bedrijf... zeer hoge concentraties kwik constateerde. In het zuiden van Limburg wordt vandaag herdacht dat de bevrijding van Nederland precies 75 jaar geleden begon. In de ochtend van 12 september 1944 trokken de eerste Amerikaanse troepen de grens van België en Nederland over. Mesh was het eerste dorp dat werd bevrijd. Vandaag komen er onder meer veteranen naar het dorp. Er wordt een plaquette onthuld en s'avonds is er een bevrijdingsconcert. Het weer, eerst op veel plaatsen grijs en in het zuidoosten wat lichte regen. In de loop van de dag droog en op veel plaatsen zon. Het wordt 19 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Nashville, jouw wekelijkse dosis country. Saturday night. Knew the band, so we never paid our cover. Wrote our names on the bathroom tiles. We never dressed to impress all the others. They would let us in on a laid back kind of style. But boy, you know it's been a while, and I don't know why it all not take me downtown like you got anywhere better to be. Talk it up. zijn jullie er weer klaar voor. Ik ook hoor. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. We hebben weer twee uur lang de lekkerste country muziek voor je afgewisseld met wat bluegrass en wat Americana. Uiteraard natuurlijk ook het Spotlight album. En dat is deze keer Can't Say I Ain't Country van Florida Georgia Line. En in de tweede uur de Nashville Spiegelplaat, waarin we teruggaan naar 1958 en 1960. Boxcar Willie, dat is een personage die ooit in een ballad voorkwam van deze artiest. En deze naam vond hij zo leuk dat hij zich eigen vervolgens is blijven noemen zo. Six Days on the Road heet het nummer wat hij zingt. En daarna ga je luisteren naar Black Jack Billy Country Rock van de bovenste plank en Straight Line Sober. I got my diesel wound up and she's a rolling like never before. gonna make it home tonight. I got me ten forward gears and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed a Jimmy and a white. I've been a passing everything in sight. Six days on the road and I'm gonna make a home tonight. Well, it seems like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like some of the guys. Well, I could find one to hold me tight. I could never make my living all right. Six days on the road, and I'm gonna make it home tonight. to checking on down the line. I'm a little overweight and my logbook's way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales all right. Six days on the road and I'm gonna make a home tonight. Well, my rig's a little low, but that don't mean she's slow. There's a flame from her stack and the smoke blowing black as coal. And my hometown's coming in sight. If you think I'm happy, you're right. Six days on the road and I'm gonna make it home tonight.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 Losing my cool when them hips go boom boom, I'm down for the count. That's how you do me. Here comes me swaying all over your way. Yeah. and I'll throw you the keys. We can leave whenever you want. If I something worth getting into, I'm down for whatever as long as it's whatever we do. You nummer waarin je de speakers alleen maar op standje 10 moet hebben om dit lekker mee te maken. Blackjack Billy en The Straight Line Sober. We gaan verder met Americana. Van het album Illusions is this The Way Down Wanderers met The Principles of Salt. I'm too stressed and I repress Saying all that's on my mind But you let me So let's just leave it all behind. I packed my dusty old guitar and I canceled all my credit cards. I had to run and change my name. I think I missed the rapture, else somebody snatcher. It's taking me out of the frame. stressed and i will repressed. 2005 namen Brad Paisley en Dolly Parton samen een duet op. Het nummer heeft inmiddels twee Academy of Country Music Awards gewonnen en één Country Music Association Award. Het nummer heet When I Get Where I'm Going. When I get where I'm going On the far side of the sky The first thing that I'm gonna do Is spread my wings and fly gonna land beside a lion and run my fingers through his mane. Where I might find out what it's like to ride a drop of rain. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will share struggles I have carried all these years. And I'll leave my heart wide open. I will love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. I'm gonna walk with my granddaddy He'll match me step for step And I'll tell him how I've missed him every minute since he left I'm And I see my Maker's face.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 Jawel, wie kent ze niet? Somewhere Between en noem ze maar op. Scotty McCreary, ja, ook zo'n bekende naam. Hij won in 2011 American Idol en vanaf het moment dat hij zijn auditie deed was het eigenlijk al duidelijk dat deze jongen het veelbegeerde trofeetje in de wacht zou slepen. Hij is inmiddels niet meer weg te denken uit de countrymuziek. Je gaat zo luisteren naar I Love You This Big en daarna Bluegrass van de Big Country Bluegrass met Country Boy, banjo en Top guitar. I know I'm still young But I know how I feel I might not have too much experience But I know love is real the way my heart starts pounding when I look into your eyes. I might look a little silly standing with my arms stretched open wide. I love you this big. not describe, but I'll try. I love you this big. I love you to the moon and back. I love you all the time. Deeper than the ocean Classic. dream on. 1949 Frank Lachlan en Send Me The Pillow. En in de jaren 70 werd dit nummer ook op de plaat gezet door een Nederlandse groep Lydia Tuinenburg en de Melody Strings. En dan hebben we ook gelijk weer een leuke verwijzing naar countrymuziek, want in de begeleidingsband de Melody Strings zat niemand minder dan Ben Steeneker. Zo krijg je weer wat countryfeitjes om je oren geslingerd. We gaan verder met Americana, Tiff Merritt en Sam Beam en A Something Came Over Me en daarna Mary Morris met My Church. You are listening to Nashville Country Radio. Late night city, after a train, recorded dressed up in and rain. Something came over me, something came over me. Without asking. Country Radio, your weekly dose of country around the world. Het is tijd geworden voor de eerste twee nummers van het Spotlight album. Dat is het album Can't Say I Ain't Country van Florida Georgia Line. Je gaat achter elkaar luisteren naar het titelnummer en daarna Speed of Love. Dit is het Nashville Spotlight album. I wake up and give me a gas station biscuit. Head to town, wash it down with some Mountain Dew. I end every day about the same way. Clock out and go fish just to crack a few. Chicken in the bread pan, picking out those F coats and ten pound tests. It might be hillbilly to a lot of folks, but Lord knows I couldn't care less. all funny, but you, you can't say I ain't coming. spinner on a spool A styrofoam full of tobacco spit I got a small town crew, we make our own rules I do what I do cause my daddy did And you can say I'm a redneck You can say you don't like my truck You can say that I talk and I dress all funny But you, you can't say I Spotlight album. It was clear I had to meet her from the first time she walked by. See, the second that I seen her, knew I had to make her mine. And just a game of pool, a little shot on stool, and I already had her digits It's down to business, ain't no sense in wasting time. It feels like we working out and we was knocking boots and it was just last night we was introduced. I guess time flies when you're moving at the speed of love. <laughs> feels like we fly down the highway, spinning out sideways, 100 mile an hour we go. Top down, fastback, NASCAR, short track, murder down the road. When we talking and we touching and we kissing and we hugging and we kicking up a cloud. check out a diamond ring. Got a girl, she gorgeous, yeah, that's who this is for, and it's only been a couple weeks. Feels like we fly down the highway, spinning out sideways, 100 miles an hour we go. the speed of love Nashville Country Classic. Your cheating heart dat was uit 1962. Patsy Klein met Your Cheating Heart. En over het Spotlight album gesproken. Heb je suggesties voor een volgend album? Dan mag je dat natuurlijk mailen naar info.nashvilleradio.nl Zet dan even in je e-mail om welk album van welke artiest het gaat... en welke vier nummers je van dat album zou willen horen. Dan gaan wij nu naar Denemarken en dat doen we met Wench en I'm Gonna Go. words I haven't heard We gaan van Denemarken naar Duitsland. We zijn in Nashville zijn we bezig met een soortement Europa-reisje. We gaan naar Duitse country. Dat doen we met Theo en Ich Brauch Country Music. Mein Freund, hör meine Story und glaub mir, sie ist wahr. Oft flieg ich über einen großen Teig in die USA. Das echte Abenteuer finde ich sonst nirgendwo. Ich brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich pfeif auf New York City, dort leben würd ich nie. Ich schwing mich in den Greyhorn nach Nashville, Tennessee. Die Halbe führt nach Süden, Musik im Radio auch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich brauch Country Music, wenn ich mit den Wolken zieh, hier erfüllen sich die Träume meiner Fantasie. Vielleicht wirst du verstehen, dass ich nicht anders kann. Hier bin ich wieder Mann. Beim Rodeo in Texas fraß ich ne Menge Staub. Ich spül ihn weg mit Whisky, gebrannt nach altem Brauch. Von Oklahoma City bis nach New Mexico. Ich brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich brauch Country Music, wenn ich mit den Wolken zieh erfüllen sich die Träume meiner Fantasie. Vielleicht wirst du verstehen, dass ich nicht anders kann. Hier bin ich wieder Mann. Mein Reisekoffer steht schon gepackt wie jedes Jahr für die große Reise wieder nach Amerika.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 locomotive, it's driving me Bluegrass uit Louisiana van Alicia Nugent. Blame it on the train. We gaan verder met Alabama. Ook zo'n bekende groep die al heel lang meedraait met Set Looking Moon. En daarna Rascal Flat met Praying for Daylight.